Jelle Visser met het NOS-journaal. Tijdens de grootscheepse rel in Kazachstan zijn tot nu toe ruim 4400 mensen opgepakt, al dus de staatstelevisie. Volgens officiële cijfers zijn er 40 doden, onder wie leden van de veiligheidstroepen. Aangenomen wordt dat het werkelijke aantal doden veel hoger ligt. President Tokayev heeft voor maandag een dag van nationale rouw afgekondigd. Tokayev heeft verder het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst laten oppakken vanwege hoogverraad. En de president heeft gebeld met zijn Russische ambtsgenoot Poetin om hem te bedanken voor de militaire hulp van onder meer Rusland bij het bestrijden van de opstand. Het nieuwe kabinet regelt vandaag de taakverdeling tussen ministers en staatssecretarissen. Dat gebeurt in de oprichtingsvergadering, het constituerend beraad. De namen en departementen van de bewindslieden zijn inmiddels bekend. Vandaag regelen ze wie bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het spoor... de geestelijke gezondheidszorg of dierenwelzijn. Na de vergadering overhandigt formateur Rutte het eindverslag van de formatie aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Ook gaat hij op bezoek bij koning Willem-Alexander om hem bij te praten over de formatie. Uitvaartondernemers pleiten in het AD voor meer tijd voor begrafenissen en crematies. Wettelijk moet de uitvaart binnen zes dagen na overlijden plaatsvinden. Maar door corona is dat niet haalbaar, zegt uitvaartondernemer Dela. In december waren er veel sterfgevallen, dus crematoria zitten vaak vol. Het komt vaak voor dat familie besmet is of niet terug kan komen uit het buitenland. En dan is de wettelijke termijn van zes dagen te kort, al dus de ondernemers. Bij Valkenburg in de buurt van Katwijk is de vondst van wat werd aangezien voor drugsafval uitgelopen op een verrassing. Langs de kant van de weg stonden 27 emmers met een witte substantie. De brandweer deed metingen en stelde vast dat het geen drugsafval was, maar oliebollenbeslag. Wie de emmers daar heeft achtergelaten is niet duidelijk. Het weer vanuit het westen langdurige regen, ook veel wind. Het wordt vandaag een graad of 5. Morgen wat zon, maar ook een bui. Morgen wordt het ongeveer zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Uithoorn is dicht bij de Waterwolftunnel. Dat komt door een oliespoor.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 to be growing when I be telling the fibs now. You said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did lie, lie. Now your emotions are drained and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it.